was de verwachting dat het herstelwerk het grootste deel van het weekend zou gaan duren. President Saleh van Jemen en het hoofd van de belangrijkste stam van het land hebben afgesproken de gevechten te beëindigen. Het is een tijdelijk staakt het vuren dat morgen ingaat, melden bronnen binnen de regering. Al dagen vechten de troepen van Saleh en de gewapende stamleden met elkaar in de omgeving van de hoofdstad Sanaa. Daarbij zijn zeker 124 mensen omgekomen. De bloedbank in Hamburg roept mensen op om bloed te geven in verband met de uitbraak van de EHEC-bacterie. De bloedbank vreest voor een tekort als het aantal besmettingen verder oploopt. In Duitsland zijn vandaag nog vier mensen overleden aan de darmbacterie, waarmee het totaal aantal slachtoffers op tien komt. Honderden Duitsers zijn ziek geworden. Het weer vannacht bewolkt met kans op wat regen en minima rond 11 graden.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 Die was geëlectrocuteerd. In eerste instantie was de verwachting dat het herstelwerk het grootste deel van het weekend zou gaan duren, maar volgens Belgische media is de reparatie afgelopen avond voltooid. Het is niet duidelijk of de treinen vanuit Nederland naar België en Frankrijk vandaag helemaal zonder vertraging rijden. De Spaanse voetbalclub Barcelona is de winnaar van de Champions League. De Catalanen wonnen op Wembley met 3-1 van het Manchester United van Edwin van der Sar. Barcelona kwam in de 27e minuut op voorsprong door een doelpunt van Pedro. En nog geen 10 minuten later bracht Rooney de Engelsen op gelijke hoogte. In de tweede helft bracht Messi Barcelona op voorsprong.